4 uur, Juri Stubenitski met het NOS-journaal. De Chinese president Hu Jintao heeft in de Noord-Koreaanse ambassade in Peking... zijn condolences overgebracht voor de dood van Kim Jong-il. Het wordt gezien als een aanwijzing dat China vastbesloten is... om het Noord-Koreaanse regime te blijven steunen. Gisteren spraken de Chinese leiders in een verklaring voor de staatstelevisie... hun vertrouwen uit in Kim Jong-un, de derde zoon en opvolger van Kim Jong-il. Japan en Zuid-Korea maken zich zorgen over de situatie in Noord-Korea. Ze houden rekening met instabiliteit en nieuwe agressie. Het kabinet onderzoekt of katholieke geestelijken die zich hebben vergrepen aan kinderen alsnog vervolgd kunnen worden. Premier Rutte zegt dat vanavond in het tv-programma College Tour. Er leven nog ongeveer 100 geestelijken van wie bekend is dat ze zich schuldig hebben gemaakt aan seksueel misbruik. Ze kunnen nu nog niet worden vervolgd omdat de misdrijven zijn verjaard. Rutte laat bekijken of hiervoor de wet gewijzigd kan worden. Maar dat hangt onder meer af van Europese regels. Rutte benadrukt dat het niet eenvoudig zal zijn om het te regelen... maar dat het wel zijn ambitie is om de priesters voor de rechter te brengen. In Mexico is een van de grootste vuilnisbelten ter wereld gesloten. Jarenlang dumpten honderden vuilniswagens per dag hun afval op de Bordo Poniente dumpplek in Mexico-stad. De afvalberg telt miljoenen tonnen samengeperst vuil en is zo'n 17 meter hoog. Veel daarvan zal worden gerecycled. Ook het grootste deel van het nieuwe afval zal geschikt worden gemaakt voor hergebruik. Sommige bedrijven kopen vuilnis op om er energie mee op te wekken. Volgens het bestuur van Mexico-stad zal door de sluiting van de gigantische vuilnisbelt... jaarlijks 2 miljoen ton CO2 minder worden uitgestoten. Het weer bewolkt en af en toe regen. In het oosten natte sneeuw. Het is zo'n 3 graden. Overdag wisselvallig en zo'n 6 graden. Morgen en de dagen daarna zacht, maar ook wisselvallig. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. EO. De nacht op 1. Goedemorgen, het is eh, net vier uur geweest en het is het derde uur van het programma De Nacht op 1. We hebben de afgelopen twee uur hebben we gepraat over, eh, over Oost-Europeanen en eigenlijk allerlei onderwerpen die daar raken. Eh, en dat is vanuit hoe we daarop kwamen is vanuit de reportage uit Dit is de Dag. En die ging over de Oost-Europese bendes die criminele activiteiten verrichten hier in Nederland. Eh, die bijvoorbeeld even binnen vliegen, auto's eh, stelen en weer weg zijn. En moeilijk oppakbaar zijn. We hebben erover gepraat met mensen die uit Oost-Europa kwamen. Mensen die, eh, die een mening hadden over de, over de werkmentaliteit van Nederlanders versus de werkmentaliteit van Oost-Europeanen.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 Christmas Lights was dat. En eh, de clip van dat nummer die werd opgenomen in Londen aan de Thames. De Thames. En eh, die band eh, Coldplay is daar spelend te zien in een klein theatertje. En dat geeft zo'n heerlijk intiem gevoel. Ze stonden afgelopen week, in, of afgelopen weekend moet ik zeggen, in Ahoy. En daar heb ik ontzettend goede recensies over gelezen op nu.nl. Ik wou echt dat ik er zelf bij was. Ik ben namelijk nog nooit bij een concert van hun geweest. En dan baal ik een beetje van, want ik vind ze zo steengoed. En ik, eh, nou ja, ik, als, ik, eh, als ze nog een keer komen... En het is niet te duur, want dat is dan wel weer zo. Ze vragen dan weer natuurlijk achterlijke bedragen voor die concertkaartjes. Maar ik zou er heel graag een keertje heen gaan. We gaan nu luisteren naar een eh, nummer van Paul Young en dat heet Love of the Common People. biscuits.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 de Christmas Song van Smith Burroughs, feat Agnes Obel. Ja, Smith Burroughs dat is een, eh, een, duo uit Engeland en dat bestaat uit Tom Smith... en dat is de zanger van de Editors, en uit Andy Burroughs. En dat is dan weer de ex-drummer van Razorlight. En Razorlight, dat kennen we allemaal van die grote hit America een aantal jaren terug... En dit album, dat heet Funny Looking Angels. En ze noemen het een winteralbum. Maar ja, het had ook bijna een kerstalbum kunnen heten. Want er staan echte kerstnummers op, zoals deze Christmas Song. Het volgende nummer waar we naar gaan luisteren is van die geniale uh, blinde man... die eh, gezegend is met een enorme dosis muzikaliteit, Stevie Wonder. i mama, uh, you understand that? No. Well, uh, like, I don't understand how you can, because, like, I've been to, you know, Paris, Beirut, you know, I've been uh, Iraq, Iran, Eurasia, you know, I speak very, very um, fluent Spanish. Uh, todo está bien chévere. You understand that? Bien chévere. Chévere. Bien chévere. Is, is that right, mama? Yeah, because I got my shaking room, I'm little Everybody's got a thing, but some don't know always reaching out in vain, just taking the things not worth having. But don't you worry about a thing. Don't you worry about a thing, mama. Cause I'll be standing on the side when you check it out. You say your style of life's a drag and that you must go on. Don't you worry about a thing. Don't you worry about a higher than the wonder forever in the passing days. There's a place moth and rust cannot lay waste. This is grace, the face of love. Mm. Monopoly 21, checkers and chess.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 op uh, Saturday Night Live. En het was voor hem echt een, eh, grote inspiratiebron. Als ik zeg 2000 miles, dat is erg ver door de sneeuw. Ik denk aan jou waar je ook gaat. Dan denkt u heel misschien als u... Eh, goede songtekstenkennis heeft... misschien wel aan het nummer van The Pretenders. Dat is namelijk het nummer waar we nu naar gaan luisteren, 2000 Miles. with another man. But I won't lose no sleep on that, cause I've got a plan. You're beautiful. You're beautiful. You're beautiful. Enkele leden van de Beach Boys die, eh, die nog leven, waaronder zanger Boys Brian... Oh, wacht even. De zanger van de Beach Boys, Brian Wilson, Mike Love, L Jardine, Bruce Johnson en David Marks. Ja, je gelooft er bijna niet, maar ze gaan de studio weer in om een nieuw album op te nemen. En daarnaast is er ook nog eens een tour gepland die in april van start gaat. En dat is allemaal omdat 2012 het jaar wordt van... A Global Fifth Anniversary Celebration. Ja, en hun eerste plaat, Surfin Safari, die verscheen in 1962. Dat is, uh, even hoor, dat is gewoon eh, bijna 50 jaar geleden. En ze gaan nu nog op tour. Dus eh, ik, ik, kan me bijna niet voorstellen. Ik ben erg benieuwd hoe die gasten nu nog op het podium staan. Er zijn nog geen officiële data bekendgemaakt, maar dat zal vast binnenkort gaan gebeuren. We gaan luisteren naar een, een, nummer van de band New World Sun, waar ik persoonlijk wel fan van ben. Ik heb ze gezien op het Flevo Festival. Heel strak, het zijn, het zijn een paar Mannen dragen allemaal hoedjes, een beetje, een beetje English taal. Maar hele, hele mooie, strakke muziek. En we gaan luisteren naar het nummer Do You Believe in Love? love? Do you believe in love? Yes, I wanna know if you believe in love. Tell me you believe in love. Don't let me change your mind. Tell you that love. Yes, I wanna know if you believe in love. Tell me you believe in love. Don't let them change. is how to win. Like a man. L.A. Voices met Stand Up and Sing. It's Christmas Time. Ja, L.A. The Voice is natuurlijk de bekende sinds eh, een jaar of twee mannengroep van Gordon. Die met eh, vier anderen, als ik me niet vergis, eh, een, een groepje vormt. En nu dus echt ook kerstnummers heeft opgenomen. Bijna echte, echte gospels zijn het. En Gordon die heeft, vorig jaar is hij voor, voor de EO is die op zoek gaan naar God. Of eigenlijk voor de EO. Hij ging gewoon op zoek naar God. We hadden hem gevraagd of hij dat wilde doen. En dat heeft hij toen gedaan. Hij is gaan onderzoeken, is dat christelijk geloof iets voor mij? Toen is er een hoop bij hem gebeurd en afgelopen zondagavond was nog de, eh, de terugblik te zien op, eh, op eh, eigenlijk vorig jaar. Hij kwam toen samen met Dennis van de Geest en Lieselotte van Dijk. De twee anderen die ook op zoek gingen, kwam hij samen en gingen ze lekker koken en nog even napraten over die zoektocht. Ja, dat was toch wel bijzonder, want hij beweert echt, echt God gevonden te hebben. Of, of hij zegt het anders, God heeft mij gevonden. En dat is best wel bijzonder. Hè? En er zijn natuurlijk een hoop christenen die hebben daar dan gelijk voordeel bij. Van ja, die Gordon. En ik hoor hem nog steeds wel eens een keer vloeken of gek doen. En eh, hoe kan dat nou als je christen bent? Eh, ik heb hem zelf een paar keer over gesproken. En eh, nou ja, hij lijkt echt helemaal, helemaal enthousiast te zijn. En zich een beter mens te voelen omdat hij, omdat hij God... omdat God hem heeft gevonden. Dus dat is, dat is mooi om te zien. Ik heb ook een, laatst nog gesprek met hem erover gehad kun je teruglezen in het EO eh, e Magazine. Dat is een soort digitaal magazine wat we hebben. En dat kun je vinden op www.eomagazine.nl. Mocht je dat interessant vinden natuurlijk. Gordon was dat met L.A. E the Voices. We gaan luisteren naar Dolly Parton en Kenny Rogers met Islands in the Stream. when I met you, there was peace I know.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 And I wish that I could tell you just how much you mean to me. No matter where I run to. memory. Sometimes I close my eyes and drift away. I can't forget the things I didn't say. I chose a life that took me away. Forever Blue was dat van de Little River Band... een Australische popgroep die in 1975 in Melbourne werd opgericht. En de naam van de band, ja dat is altijd zo grappig. De naam van de band, waar komt die vandaan? Soms is het heel erg logisch en soms helemaal niet. Nou, dit is zo'n geval van eh, niet per se heel logisch. Het is namelijk af, ontleend aan een verkeersbord. Een verkeersbord in de richting van de gemeente Little River... dichtbij de stad Geelong. En wat ook nog wel interessant is om te weten is dat de Little River Band was een van de eerste Australische bands met een aanhoudend commercieel succes in de Verenigde Staten. Dat is toch best bijzonder en tijdens hun bestaan hebben ze meer dan 25 miljoen albums verkocht en ze maakten 13 Amerikaanse top 40 hits. Dat is een eh, prestatie op zich. We zijn aan het eind gekomen van het eh, derde uur alweer van de Nacht op 1. Na, de, eh, na het journaal gaan we eerst nog even een half uurtje naar muziek luisteren. En daarna hebben we de rubriek Focus op de Wereld. Waarbij we praten met eh, twee hulpverleners uit het buitenland, eentje uit België. Dat is niet zo ver weg, maar de andere die komt helemaal uit Peru. Nou, dat eh, pas om half zes. Eerst even het journaal en daarna weer lekker muziek. Tot zometeen.